Drie uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een restaurant in de buurt. Daarbij kwam één persoon om het leven. Het officiële dodental na de aanslagen ligt op 129. Er zijn 352 gewonden, van wie 99 mensen in levensgevaar. Verwacht wordt dat het dodental nog verder oploopt. De Franse premier Valls zei gisteren dat Frankrijk in oorlog is met de islamitische staat... en dat ze zullen doorgaan met het bombarderen van IS in Syrië en Irak. Bij een luchtaanval van het Amerikaanse leger in Libië is een kopstuk van terreurorganisatie Islamitische Staat gedood. Het is de Irakees Abu Nabil. Hij was jarenlang lid van Al-Qaeda voordat hij de leider werd van IS in Libië. Volgens het Pentagon was Nabil betrokken bij de onthoofding van 21 koptische christenen uit Egypte. Die werkten als gastarbeider in Libië en werden door IS ontvoerd en dit voorjaar vermoord. Er is volgens het Pentagon geen verband tussen de aanslagen in Parijs en de luchtaanval. De opdracht tot de luchtaanval werd al voor de aanslagen gegeven. Bij een brand in Frieselo in Groningen is iemand om het leven gekomen. Een tweede bewoner is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak uit in een dubbele garage en sloeg over naar een woning. De eerste bewoner kon op tijd uit het pand worden gehaald... maar de brandweer kon niet bij het tweede slachtoffer komen omdat er een gaslek was.